ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De dinsdagavondspits komt langzaam tot zijn einde en de files worden korter. Wel staat er in de regio nog file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... Tussen Breukelen en Apkoude staat een kapotte auto.